Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Er moet veel meer nadruk komen op het belang van de gemeenschap in plaats van het individu. Dat heeft CDA-leider Buma gezegd op de HJ schoollezing in Amsterdam. Volgens hem is er te veel aandacht geweest voor begrippen als vrijheid en gelijkheid... en juist te weinig voor cultuur, identiteit en omgangsvormen. Buma zei dat mensen vaak ten onrechte afgeschilderd worden als boze burgers. Deze zomer zijn 15 zwemmers verdronken in open water... en dat is bijna twee keer zoveel als een andere zomer, zegt de reddingsbrigade. Die heeft nog geen duidelijke verklaring voor de stijging. Mogelijk speelt het wisselvallige weer een rol. Op de dagen dat het wel mooi was, kon de zee soms erg onstuimig zijn. Ook stond er vaak veel wind. Daarnaast waren de getijdenstromingen door de wisselende weersomstandigheden sterker dan anders. Noord-Korea smeekt om een oorlog. Dat heeft de ambassadeur van Amerika gezegd op een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Die overlegde in New York over de aanpak van Noord-Korea. Dat inmiddels zes kernproeven heeft gehouden. Binnen de VN-veiligheidsraad is verdeeldheid. Volgens de Amerikaanse ambassadeur hebben sancties tot nu toe niet geholpen. De westerse landen in de raad eisen daarom strengere maatregelen. Rusland en China roepen juist op om in gesprek te gaan met Noord-Korea. De Colombiaanse regering en rebellenbeweging ELN hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Het gaat om een tijdelijke wapenstilstand van vier maanden. Het is voor het eerst dat de ELN en Colombia een akkoord bereiken sinds de strijd ruim 50 jaar geleden begon. Het weer toenemende bewolking, het koelt vannacht af naar een graad of 14, morgen bewolkt en af en toe zon bij 20 tot 24 graden.